Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Studentenverenigingen doen te weinig tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Journalisten van Pointer hebben bijna 100 verenigingen een vragenlijst gestuurd. Meerdere verenigingen kwamen erachter dat hun beleid niet goed was nadat er een incident was geweest. Seksueel wangedrag komt veel voor bij studentenverenigingen. Volgens Amnesty krijgt ongeveer een derde van de vrouwen tijdens hun studie te maken met aanranding. Op de A16 bij Moerdijk zijn vanochtend vroeg drie mensen gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's. Een van de auto's knalde daarna tegen een pijlwagen aan. De auto's kwamen in de vangrail terecht. De drie inzittenden worden onderzocht in het ziekenhuis. Hoe het met ze gaat weten we niet. In de eredivisie heeft PSV gisteren met 1-0 gewonnen van Vitesse. En daardoor staan de Eindhovenaren voorlopig tweede. Er waren nog twee wedstrijden gisteren. NEC won met 3-1 van FC Emmen. En Cambuur Sparta werd, werd 03. Vanmiddag om half drie is in Rotterdam de klassieker Feyenoord-Ajax. En doordat steeds meer mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen... schiet een bezoek aan de dierenarts er steeds vaker bij in. Daarom deed de Dierenbescherming Noord-Holland gisteren een proef. Ze hielden een gratis spreekuur voor baasjes die het financieel zwaar hebben... waar katten of honden bijvoorbeeld gechipt of gevlooid konden worden... is te horen bij Hart van Nederland. Ik ben blij dat dit er is. Alleen met je nagels al moet komen ben ik al 15 eh, euro, 16 euro kwijt. Is voor u gewoon een groot ja, bedrag? gewoon te veel. Ja, ik ben eh, alleen staan, dus ja. Dus dat keek gewoon niet betalen. U komt wel een keertje terug weer? Ja, zeker weten. <laughs> ja, duizend procent. En het was nu gratis omdat iemand een donatie had gedaan aan de dierenbescherming. Ze weten niet zeker of ze dit vaker kunnen doen. Het weer, het kan nog bewolkt zijn. Uiteindelijk komt vanuit het westen de zon tevoorschijn. Vanmiddag is het tussen de 1 en 4 graden. Morgen ook zoiets, maar dan wat minder zonnig.